De vrouw die eind vorig jaar twee mensen gijzelde in de vertrekhal van de veerdienst van Den Helder naar Tessel moet van de rechtbank een jaar opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat was ook de eis van het Openbaar Ministerie. De vrouw viel in december een collega van haar en een Bali-medewerkster van veerdienst Teso aan met een mes en hield hen vast. Volgens deskundigen was ze tijdens de gijzeling niet toerekeningsvatbaar omdat ze een psychose had. Op een ceremonie in Frans Baskenland heeft de Baskische afscheidingsbeweging ETA zichzelf officieel opgeheven. Dat gebeurde tijdens een conferentie waaraan internationale bemiddelaars en Basken deelnemen. Frankrijk en Spanje hebben geen vertegenwoordigers naar de ceremonie gestuurd. De ETA pleegde tussen 1968 en 2010 talrijke aanslagen waarbij in totaal 853 mensen gedood werden. Het Utrechtse muziekcentrum Tivoli Vredenburg mag gewoon cowboy- en indianenfeesten organiseren. Volgens het OM heeft het muziekcentrum zich bij de organisatie van een kinderfeest vorig jaar juni niet schuldig gemaakt aan belediging. Tivoli Vredenburg had kinderen opgeroepen om naar het feest te komen verkleed als cowboy of indiaan. Een actiegroep had daar aanstoot aan genomen en deed aangifte van belediging, onder meer wegens racistische stereotypen. Het OM vindt dat het zich verkleden als cowboy of indiaan niet gezien kan worden als een negatieve stereotypering. Het weer, het is zonnig, de temperatuur loopt op naar 16 tot 19 graden. In het weekend ook volop zon, zondag kan het 25 graden worden.